De demonstraties in Hongkong begonnen tien weken geleden... toen er een nieuwe wet werd voorgesteld... waardoor mensen makkelijker aan China kunnen worden uitgeleverd. Inmiddels hebben ook Duitsland en Frankrijk China opgeroepen... het geweld in Hongkong te stoppen. Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Philadelphia zijn zes agenten gewond geraakt. De politie was afgekomen op een melding over een drugzaak, waarna een man de agenten onder vuur nam. Hij verschanste zich in een huis en na een urenlange belegering werd hij opgepakt. Waarom de man begon te schieten is niet duidelijk. De gewonde agenten zijn buiten levensgevaar en hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten. In het zuiden van Frankrijk woedt een felle bosbrand. De brand ontstond gistermiddag op enkele kilometers van de stad Carcassonne... en heeft inmiddels 400 hectare natuur verwoest. De brand zou vooralsnog geen huizen bedreigen. Volgens lokale Franse media zijn 150 inwoners van omliggende dorpen geëvacueerd. Zo'n 200 brandweerlieden en meerdere blusvliegtuigen proberen het vuur te bestrijden. Er komen hoogstwaarschijnlijk strenge regels voor het beklimmen van de Mount Everest. Er ligt een advies waarin staat dat iedere bergbeklimmer een goede gids moet hebben... en moet kunnen bewijzen dat ze alles een berg van tenminste 6500 meter hebben beklommen. Vorig jaar vielen er veel doden op de Mount Everest... waarschijnlijk doordat er te veel vergunningen zijn afgegeven. Een 67-jarige Nederlander is gistermiddag zwaar gewond geraakt in de Oostenrijkse Alpen. Hij viel tijdens een wandeling zo'n 15 meter en kwam op rotsen terecht. Volgens lokale media wordt gevreesd dat hij daarbij verlamd is geraakt. Het weer, eerst nog wat regen, later opklaringen... maar ook nog een bui met kans op onweer.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 That's what I Rent's gone up higher. Yes, it is. Got the parents line. I'll pay you tomorrow. Lord, it's a real motherfucker. Yeah. Make you wanna run for cover. Yes, it will. And if you look, you will discover.